said you'd never walk away. Egypt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 and suddenly you're in love.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 to pass the time. A special lady haunts my mind. How did I let her get to me this way? It started out an innocent thing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 他。 loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.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 René van Brakel met het NOS-journaal. De mars op Tripoli lijkt te zijn uitgemond in een bloedbad. Zo'n 50.000 tegenstanders van Gaddafi begonnen gisteren aan de optocht naar de hoofdstad. Toen ze bij Tripoli kwamen zouden ze vanaf gebouwen zijn beschoten door troepen van Gaddafi. Ooggetuigen hebben aan het Amerikaanse persbureau AP gemeld dat daarbij verschillende doden zijn gevallen. Nieuw-Zeeland houdt er rekening mee dat het dodental van de aardbeving op het zuidereiland zal oplopen tot boven de 300. Er zijn nu 143 slachtoffers geborgen en er zijn bijna 200 vermisten. Het is vrijwel uitgesloten dat er onder hen nog overlevenden zijn. Daarmee is de ramp groter dan die van 1931 toen bij een aardbeving op het Noordereiland 256 doden vielen. Staatssecretaris Bleker van Natuurbeheer spreekt tegen dat zijn beleid slecht is voor de natuur. Volgens oud-VVD-minister Winsemius leidt het kabinetsbeleid tot 130.000 hectare minder natuur. Hij roept natuurliefhebbers op om aanstaande woensdag niet op VVD, CDA of PVV te stemmen. Staatssecretaris Bleker noemt dat stemadvies onterecht en ook onbegrijpelijk... omdat hij vindt dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Bij de parlementsverkiezingen in Ierland heeft gisteren bijna 70% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Het lijkt erop dat regeringspartij Fianna Fáil fors heeft verloren. Die centrumrechtse partij is al 79 jaar bijna onafgebroken aan de macht in Ierland. Grote winnaar is waarschijnlijk de eveneens centrumrechtse oppositiepartij Fine Gael. De Vlaamse wielerklassieker Omloop het Nieuwsblad gaat vandaag gewoon van start. Daarover bestond onzekerheid door de discussie over de omstreden oortjes... waarmee ploegleiders kunnen communiceren met hun wielrenners. De Internationale Wielrenunie wil daarvan af... en na veel discussie hebben de deelnemers aan de Vlaamse wielerronde... zich daar onder protest bij neergelegd. Het weer geen grijze en natte dag bij maxima van 10 graden. Dit was...